Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Drie kopstukken van de aanslagen in de VS van 11 september 2001 kunnen de doodstraf alsnog ontlopen. In augustus hebben ze geschikt met de aanklager, schrijft persbureau AP. In ruil voor hun betekenis zouden ze niet de doodstraf, maar levenslang krijgen. Onder de drie is Khalid Sheikh Mohammed, die wordt beschouwd als het brein achter de Al-Qaeda-aanslagen. Hij zit al meer dan 20 jaar vast, maar tot een rechtszaak is het nooit gekomen. De Amerikaanse minister van Defensie Austin was het niet eens met de schikking en trok de afspraak in maar een militaire rechtbank heeft volgens EP vandaag een streep gezet door dat besluit. Op veel plekken in het land zijn vuurwerkshows voor de jaarwisseling afgelast of uitgesteld vanwege de harde wind. Zo gaan de vuurwerkshows in Amsterdam niet door. Twee lichtshows op het Museumplein in de hoofdstad gaan wel door. Ook de nationale vuurwerkshow in Rotterdam gaat volgens nog door. Veel vreugdevuren zijn vanwege de harde wind van vandaag al gisteren aangestoken, zoals in Den Haag. Nederlanders hebben dit jaar 118 miljoen euro uitgegeven aan consumentenvuurwerk, meldt de vuurwerkbranche. En daar is het verkooprecord van twee jaar geleden verbroken. Toen was het bedrag 115 miljoen. De vuurwerkbranche spreekt van een fantastisch jaar. Door vuurwerk is een aantal mensen gewond geraakt. Zo raakte in Kamperland in Zeeland een jongen van 13 waarschijnlijk zijn hand kwijt. Hij liet een illegale Cobra 6 ontploffen. Die heeft de explosieve kracht van een handgranaat. In Nijverdal raakte een man gewond toen er vuurwerk in zijn gezicht ontplofte. De Amsterdamse beurs heeft een goed jaar achter de rug. Over heel 2024 steeg de AEX-index met 12 In juli steeg de index tot een recordhoogte van bijna 950 punten. Sinds half oktober staat de AEX weer onder de 900 punten. Het weer bewolkt met hier en daar wat motregen en een stevige zuidwestenwind. Die neemt aan zee toe tot stormachtig met kans op zware windstoten. Rond de jaarwisseling is het een graad of 7.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 He'll be coming down the chimney with a sack upon his back. If you wrote your letter to Santa and you're good, You'll find your stockings all filled up with the things you hoped you would. So don't look out out the window and don't wait by the door. He'll be coming down the chimney. Yes, by gosh, by Jiminy, he'll be coming down the chimney like he always did before. Santa and you're good, you'll find your stockings all filled up with the things you hope you would. So don't look out the window and don't wait by the door. He'll be coming down the chimney. Yes, by gosh, by Jiminy, he'll be coming down the chimney like he always did before. Yeah, he'll be coming down the chimney. het orkest van Guy, Guy Lombardo. Wim Lombardo. Een eh, Amerikaanse bandleider. Canadees was eigenlijk. En eh, heeft eh, zeer veel opgetreden. Zeer veel radio-uitzendingen. 100 miljoen platen verkocht. Kom daar maar eens eventjes naar kijken. Ja. Welkom terug in ZFM Jazz op zondag. Ik ga eh, in het volgende uur nog wat eh, stukken laten horen... die eh, met kerst, met de kerstgedachten te maken hebben... en gespeeld worden door jazzmuzikanten. Zoals wij bijvoorbeeld kunnen horen... het afgezaagde, uitgekookte en overbekende Jingle Bells... maar zoals Jimmy Smith dat speelt... dat gaan vele mensen niet nadoen. Jimmy Smith met eh, alleen maar een gitaar en een brushes slagwerker. Maar we kennen hem ook met een 21-mans band. En toch blijft het subtiel. Luister maar naar Jimmy Smith in Blues in the Night. Thank you. 21 man. En eh, Jimmy Smith heeft het volledig in de hand. Nog één keer terug naar Sinatra en Count Basie. Het nummer heet Come Fly With Me. En ik wil hier laten horen hoe subtiel Frank Sinatra erin rolt, zal ik maar zeggen. Hij krijgt een beetje van ritme van piano en de gitaar en de bas. En het is... Eh, ja, een staaltje van uh, vakmanschap... van zowel het orkest van eh, Count Basie als van Mr. Sinatra zelf. Maar ja, die gaan natuurlijk niks op de plaats zetten als het niet klopt. The Sands is proud to present a wonderful new show, A Man and His Music. The music of Count Basie and his great band... the man is Frank Sinatra. people get in my room? Come fly with me, we'll fly, we'll fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly away. Come fly with me, we'll float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you.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 Weatherwise, it's such a lovely day. Just say those words, we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon, they say. Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly, we'll fly. Once I get you up there where the air is so rarefied, we're gonna glide absolutely petrified. Once I get you up there, I'll be holding you so awfully near you might even hear a gang of angels cheer just because we're together. Weatherwise, it's such a groovy day. You just say that word and I'll beat your bird down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon, and they do say, Come on, fly with me, we'll fly, we'll fly. And don't tell your papa. Ja, Mr. Sinatra. Heel veel muzikanten, eh, Nederlandse jazzmuzikanten... zijn eh, groot geworden omdat ze eh, in de periode vanaf 1945... de kans kregen om te spelen voor de hier nog eh, verblijvende geallieerden. Dus in, Frankrijk, Duitsland eh, is het nog een tijdje eh, bevolkt geweest met geallieerde militairen. En die wilden jazzmuziek hebben. En toen konden heel veel mensen zich ontplooien. Zo ook de zangeres Maria Laarman... Die kwam volgens mij uit Groningen. En eh, die trad op onder de naam Ria Joy. En ze rolde van het ene in het andere. En uiteindelijk kwam ze bij de radio terecht. Toen is ze gestopt. En toen... Eh, in 58 is ze gestopt. En in 72 kwam Ad van der Hoet, de klarinetist, haar tegen. En die zei, eh, ik wil dat jij op mijn LP een aantal stukken zingt. En toen is ze weer eh, begonnen. En ik heb hier een opname met eh, allemaal Nederlandse muzikanten. Riens van Galen piano, Ruud Brink tenorsax... Eddie Esser gitaar, Koen van Nassau vibrafoon... Rob Langerijs bas en Peter Ietma op het slagwerk. En we gaan eh, luisteren naar een studioopname van Ria Joy. En dat stuk dat heet eh, You Were Only Fooling. valt soms niet ver van de boom, als het over, ook als het over muziek gaat. Eh, de, we hadden destijds een beroemd Nederlands trio, De Three Jacksons. En ehm, daarin speelde onder meer Piet Koopmans. En die had een zoon. En dat was Wim Koopmans. En die is weer bekend geworden als eh, zanger. Eh, hij heeft heel veel gedaan. Hij werd uiteindelijk destijds genoemd de Nederlandse Tony Bennett vanwege zijn timbre. We gaan hem horen nu in een eh, opname begeleid door het eh, orkest van Jerry van Rooyen.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 You're nobody till somebody cares. You may be king, you may possess the world and its gold. But gold won't bring you happiness when you're growing old. The world tale is the same You'll never change it As sure as the stars shine above You're nobody Till somebody loves you So find yourself somebody to love de Maryland Jazz Band of uh, Cologne. Een Duitse uh, eh, jazzband. En die doen prachtige stukken. En in verschillende stijlen. En daar ga ik een paar van laten horen. This Time of the Year. little girls and little boys dream of worlds full of toys. This time of the year when Christmas is near evergreens are snowy white, sleigh bells ringing through the night. This time of the year, when Christmas is near. somewhere there are steeples people kneel and pray and a choir sings lost is on his way. Loads of joy on his sleigh. This time of the year, when Christmas is near. die hebben een, zoals ik zei, een cd gemaakt met ehm, een veelzijdig programma erop. Zoals ehm, Louisiana Christmas Day. Louisiana, dat is een gebied waar eh, heel aparte muziek vandaan komt. Eh, accordeon zit erbij, vaak de, de, de swampy, de, de swampy music. Heel apart. En daar hebben ze hartstikke mooi op de cd gezet. Louisiana Christmas Day. I'm a family man. I wasn't born to roam. But it seems like every Christmas finds me farther from my home. I love singing my songs, but it gets me down hang my stocking in some hotel when the fat man comes to town. But it's alright, it's alright. It's gonna be okay. going okay. Cause this year I'll be home. Louisiana Christmas Day. Oh mama. I'm gonna find a way. Your little boy's coming on home. Come a Louisiana up in the bayou. No, there won't be snow. But my friends all invite me round for a Christmas fat dodo. I'm gonna hop a plane. All I use my thumb. But you best believe I'll be around the three. Come a Louisiana Christmas Day. Oh, let the good times roll. Le bon temps roule. Your little boy's coming home. Come a Louisiana Christmas Day. altijd zomaar overal live te horen, luisteraars. Eh, tot zo'n uh, 10, 15 jaar geleden kon je nog regelmatig in de kroeg op zondag allerlei jazzmuziek horen. Concerten, eh, betaald, onbetaald, eh, ik bedoel <laughs> gratis. Of je, er was van alles en nog wat. Maar in de loop der jaren en zeker na de corona is daar ongelooflijk het mes ingegaan. Heel veel podia zijn gesloten. Eh, er is geen subsidie meer, er is geen geld. Mensen willen andere dingen. Maar in dat scala is er één muziekpodium vier overeind gebleven. Al meer dan twintig jaar volgens mij. En het is uh, jazz in Zandvoort. Ooit begon in de krocht met eh, de bezielen, onder de bezielende leiding van Erik Timmermans en zijn trio. En dat gaat maar door. De krocht is nu, eh, zoals jullie weten, eh, aan verbouwing toe. En de, het podium is tijdelijk neergestreken in een nieuw unicum. En telkens als ik eh, hier dit programma presenteer... dan kan ik er alleen maar op hameren. Zorg dat je, als je van jazzmuziek houdt, van gevarieerde programma's... dat je of je abonneert of je gaat, eh, dan ben je altijd verzekerd van een plek. Of je gaat eh, tijdig aanvragen. In mei aanstaande hebben we de Jurjen Donkersgroep. En die hebben als eh, titel Tribute to Rita Reis. 13 april Menno Daams met zijn Unaccounted For. Dat is een classic jazz. 9 maart Wiepke et les garçons. En dat is een programma. En eh, daarvan is de titel Eau de Chanson. 9 februari, Dirk de Kloet Quartet. Een tribute to Sinatra. En 12 januari, helaas alle uitverkocht. Maar misschien is er nog wel een eh, wachtlijst. Komt eh, niemand minder dan meneer Edwin Rutten optreden. Nou, Rutten die is heel vaker in Zandvoort geweest. Is inmiddels heel geliefd geworden hier. Is 80, eh, volgens mij begin 80 inmiddels, maar actief tot en met overal en nergens. Eh, geeft les, eh, is presentator, is spreker. Hij doet van alles en nog wat. En ehm, die komt dan optreden, zoals ik zei, uitverkocht. Maar ik ga natuurlijk iets laten horen, het stuk eh, waarop hij wordt begeleid door Edwin Kozilis op de bas... Frits Landersberg, vibrafoon. En er zit ook nog een piano bij, maar die wordt niet vermeld op de hoes. Maar we gaan wel luisteren naar Edwin Rutte... met het stuk Blues Backstage. says we'll through blues backstage. What am I to do? Blues backstage, baby says we'll through blues backstage. Now I'm feeling blue. The curtains up, so I'm clowning. But when you ring it down, I'll be frowning, my baby quit me. Waiting up to say goodbye, you know we've just had to cut, and I'm an ambi lucky other guy. No, when I'm clowning, let him breathe in. I wanna get to shape, but you mean. it's just me needs service off the ground and knees needs a bone to make them wearing how much I'm caring. And baby, don't you see how much it's killing me? Oh, baby, please don't wanna believe me, please, pretty baby. Looking other people breaking up and laughing while I clown. Busy being funny, funny, funny. Now when you put me down, I make 'em laugh, make 'em laugh. I think it's true, that exactly what I do to you. How you living? can't see, can't see what it's doing to me. While I'm acting like a clown and making laughter, I'll be crying just a little after. to blues backstage. Now she says we're through blues backstage. What am I to do? Blues backstage, baby says we're through blues backstage now. feeling bad. There's heartache, only this brings, awaiting you in the wings. People out front don't know of the battle you wage. Backstage. The one and only Edwin Rutten. Die luistert nog steeds naar ZFM op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Dave Brubeck met zijn kwartet... hebben ook natuurlijk een kerstcd ooit gemaakt. En ehm, wij gaan hier luisteren naar de vertolking van deze mensen... inclusief Paul Desmond op de sax van het stuk Santa Claus is Coming to Town. En eh, ik vind dit een mooi voorbeeld van meedoen aan... Eh, de rage om een kerstcd te maken maar wel je eigen jazz-identiteit en je eigen klank en je eigen, eigen idioom houden. Oordeel zelf. nu een eh, cd met aan de piano Johan Clement. Johan Clement is jarenlang de pianist geweest... die bij Erik Timmermans in de beginjaren eh, hier de, het, het, het maandelijkse jazzprogramma op poten heeft gezet. In het begin was het vallen en opstaan. Uiteindelijk is het geworden eh, gegroeid, uitgegroeid tot het fantastische programma zoals het nu wordt gepresenteerd. Um, Gea Griek zingt saxofoon Ari Kuit, vibrafoon Lodewijk Bouwens, contrabas Koos Wiltenburg en slagwerk Louis erbij. En we gaan luisteren naar een, uh, een stuk The Nightlife. Santa will loan them a reindeer to ride. The sleigh bells should soon start a ringing. Cause they're waiting so anxiously it comes down the chimney. A million socks are hanging ooh, on a million Christmas trees. on his shoulder I'm so sure there'll be a stampede But I'm wishing old Santa God's naar Washington. En we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van ons eh, speciale programma na de kerst, maar wel met kerst en van alles en nog wat. De ballad gaan we nog laten horen. De Christmas Song, de Maryland Jazz Band. En eh, wellicht halen we dan... Ja, dat gaan we halen. Nou, eh, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week is een van de collega's hier en we gaan steeds maar verder met dit programma Jazz op zondag. Bedankt, tot dan.